Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de eerste negen maanden van dit jaar heeft Duitsland bij grenscontroles 53.000 mensen tegengehouden. Bijna de helft daarvan is teruggestuurd. Ook zijn er bijna 1200 mensen smokkelaars opgepakt, zeggen de autoriteiten. Duitsland controleert aan de grenzen met Zwitserland, Polen, Oostenrijk en Frankrijk. Langs de grens met Nederland wordt pas sinds vorige maand gecontroleerd. Nederland wil vanaf eind volgende maand zelf ook grenscontroles uit gaan voeren. President van Georgië, Sourusbishvili, erkent de uitslag van de parlementsverkiezingen niet. Ze roept de bevolking op om morgenavond uit protest de straat op te gaan. Volgens de Centrale Kiesraad in Tbilisi werden de verkiezingen gisteren... met een kleine meerderheid van bijna 55 procent gewonnen door Georgische Droom. Die regeringspartij vaart een pro-Russische koers. Volgens waarnemers van de OVSE was er bij de verkiezingen sprake van geweld, intimidatie en omkoping. President Pashvili denkt dat Moskou erachter zit. Ze spreekt van een speciale operatie van de Russen. Egypte heeft een voorstel gedaan voor een tweedaags staakt het vuren in de Gazastrook. In die tijd kunnen vier Israëlische gijzelaars worden geruild... tegen een aantal Palestijnse gevangenen, heeft president Sisi bekendgemaakt. Volgens Sisi wordt de komende tien dagen over een tijdelijke regeling gesproken... en daarna zou er een permanent staakt het vuren moeten komen. In Den Haag zijn vanmiddag honderden Syriërs de straat op gegaan... naar protest tegen plannen van de regering om Syrië veilig te verklaren. Als dat gebeurt, kunnen wel Syriërs die nu in Nederland verblijven... worden teruggestuurd. Demonstranten zeggen dat Syrië pas veilig is... als president Assad daar niet meer aan de macht is. Deze week lekte de asieldeal van PVV en NSC uit. Daaruit blijkt dat het kabinet van plan is asielzoekers zonder status terug te sturen naar Syrië. En ook wordt overwogen om Syriërs met een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd terug te sturen. Het weer vanavond en vannacht kans op mist. Het koelt af naar graad of 6. Morgen is het wisselvallig, met hier en daar wat regen, maar in het zuiden ook zon. Het wordt maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A4, de richting Amsterdam. Voor de Schipholtunnel een half uur vertraging. Dat heeft te maken met een hoogtemelding. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Voor hoogmade 10 minuten vertraging, één rijstrook is dicht. De A9 Amstelveen richting Alkmaar is nog steeds dicht voor de Wijkertunnel door bergingswerkzaamheden. Er staat 7 kilometer file. Het verkeer moet omrijden via de A22 door de Velsertunnel. En daardoor staat er al lange file op de N202 Amsterdam richting IJmuiden Tussen afrit Spaarndam en de aansluiting met de A22 is de vertraging een uur.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 You know that you've got what I need. You know that you've got what I like. Yeah. Music is my life, cause my life is music. The beat of the drum in your heart. nothing I have. makes it out of sight voices raised in anger.